van 10 uur. Lot Lewin met het NOS Journaal. Slachtoffers van kindermishandeling in de jeugdzorg zijn gemiddeld 7,5 jaar mishandeld. Dat meldt de commissie onderzoek naar geweld in de jeugdzorg... die bijna 600 meldingen van geweld heeft binnengekregen. Het merendeel van de mishandelingen was in de jaren 60 en 70... in een pleeggezin, weeshuis of instelling. Uit het onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de slachtoffers... het geweld als kind niet heeft gemeld. Volgens de commissie deden ze dit omdat er geen mogelijkheid was... of omdat ze te bang waren. De huizenprijzen zijn opnieuw gestegen. Vorige maand werden koopwoningen 8,2 duurder. Dat is volgens het CBS de sterkste stijging in bijna 16 jaar. De gemiddelde prijs van een huis was vorige maand 269.000 euro. Ongeveer net zo hoog als vlak voor de financiële crisis die in 2008 begon. De huizenprijzen liggen nu 22 hoger dan tijdens het dieptepunt van die crisis in 2013. Het record op de weg van gisteren is nu alweer verbroken. Door ongelukken, regen en omdat dinsdag een van de drukste dagen van de week is... is volgens de ANWB de drukste ochtendspits van het jaar tot nu toe. Op het hoogtepunt van de ochtendspits stond het verkeer over 894 kilometer vast... met meer dan 175 files. Vooral in de Randstad en het zuiden van het land is het druk. Drinkwaterbedrijf Evides geeft inwoners van Vlaardingen een cadeaubon van 10 euro. Die kunnen ze bij verschillende winkels in Vlaardingen inleveren. Het is een goedmakertje omdat ze bijna een week lang hun water moesten koken... omdat de E. coli poepbacterie in de leidingen terecht was gekomen. Daarnaast schenkt Evides vier openbare watertappunten aan de stad. Het weer dan nog, bewolkt en regen of motregen. Later op de dag wordt het in het zuiden grotendeels droog. De temperatuur stijgt naar 11 tot 14 graden. Morgen is er eerst nog wat regen in het noorden. Later wordt het overwegend droog en is er geregeld zon. Het blijft zacht met 12 tot 13 graden. Dit was het. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. De files in de Randstad met de meeste vertraging op de A4... Den Haag richting Amsterdam bij knooppunt de Nieuwe Meer... 9 kilometer na een ongeluk. Vertraging daar ruim een half uur. Op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen bij knooppunt Velzen 4 kilometer. Kost je ruim 20 minuten. En op de A10 de ring van Amsterdam tussen Sloterdijk en Slotervaart 4 kilometer.